4 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Uit de coalitie van Roermond. Dat heeft fractievoorzitter Peters op een persconferentie bekendgemaakt. Peters zei dat de elfkoppige fractie solidair is met de opgestapte wethouder Jos van Rij. Die legde gisteren zijn politieke functies neer nadat bekend was geworden dat hij vertrouwelijke informatie over een burgemeestersvacature had doorgespeeld aan een partijgenoot. oud groenlinksleider Jolande Sap heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer zonder zelf aanwezig te zijn. Toen Kamervoorzitter van Miltenburg haar afscheidsbrief voorlas, volgde Sap dat op afstand met haar gezin. Sap schrijft dat haar vertrek het gevolg was van een partijpolitiek en intern conflict in GroenLinks, waar ze verder niet op wilde ingaan. Het vijfpartijenakkoord beschouwt SAP als een politiek hoogtepunt. Het is zeer uitzonderlijk dat Kamerleden er zelf niet bij zijn op hun laatste Kamerdag. Minister De Jager ziet niets in plannen van de Europese Commissie en het Europees Parlement om de EU-begroting dit jaar fors te verhogen. De EU kampt met een financieel tekort en wil daarom dat de begroting met zo'n 7% omhoog gaat. In de Tweede Kamer noemde De Jager de verhoging onbegrijpelijk. Hij zal proberen zoveel mogelijk andere Europese landen achter het Nederlandse standpunt te krijgen. Nederland kan de verhoging niet op eigen houtje tegenhouden. De benoeming van Hans Vissers tot de chef van de nieuwe politieregio Zeeland-West-Brabant is onzeker geworden. De tijdelijke ondernemingsraad van de politie gaat minister Opstelten negatief adviseren over zijn aanstelling. Dat meldt Omroep Zeeland. Vissers heeft volgens de raad weinig draagvlak onder het politiepersoneel. Er is kritiek op zijn manier van leiding geven. Vissers is nu korpschef van Midden- en West-Brabant... en bereidt de fusie tussen de politieregio Zeeland-West-Brabant voor. Het weer... In het noorden vanavond bewolkt met kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen bewolkt met opnieuw in het noorden kans op regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan bij Rotterdam. Op de A4, Hoogvliet richting Vlaardingen, zijn problemen. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein staat 6 kilometer file. Er ligt grind op de weg. De verbindingsweg naar Gouda is dicht. Na 15 vanuit Europoort, tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 10 kilometer.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 See the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will boys. Can feel that love? Can you feel it too? I can feel it.